Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hoge Israëlische delegatie overlegt vandaag in Cairo over de uitvoering van de deal met Hamas. Er zouden afspraken worden gemaakt over de coördinatie van de vrijlating van gijzelaars door Hamas. Mogelijk gebeurt dat net als eerder via een grensovergang met Egypte. In de eerste fase van de wapenstilstand moeten 33 gijzelaars worden vrijgelaten... in ruil voor de vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen. De Amerikaanse regisseur David Lynch is overleden. Dat schrijft zijn familie op Facebook. De regisseur, bekend van de serie Twin Peaks en films als Mulholland Drive en Blue Velvet... gold als een eigenzinnige, vernieuwende filmmaker. Zijn werk was vaak mysterieus en surrealistisch. Lynch had al langer gezondheidsproblemen. Vorig jaar zei hij in een interview dat hij longemfyseem had... doordat hij heel lang had gerookt. David Lynch was 78 jaar. Een test met een raket van SpaceX is niet helemaal volgens plan verlopen. Acht minuten na de lancering viel de bovenste trap van Starship uit elkaar. SpaceX ontwikkelt de raket om mensen naar de maan te brengen en later mogelijk ook naar Mars. Een ander deel van de test ging wel goed. De onderste trap keerde terug naar het lanceerplatform in Texas... waar die door gigantische mechanische armen werd opgevangen. De amateurvoetballers van Quick Boys hebben opnieuw voor een bekerstunt gezorgd. Ze wonnen thuis in Katwijk aan Zee van eredivisieclub Heerenveen. Het werd na verlenging 3-2. Daarmee heeft de tweede divisionist de kwartfinales van het bekertoernooi bereikt. In de vorige twee ronden schakelden Quick Boys al de eredivisieclubs Almere City en Fortuna Sittard uit. Het weer. Het is vannacht op veel plaatsen mistig.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 Caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. I'm about to blue up to. I'm the one to you day. I'm the new the young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, tonight. I'ma ruin you, cunt. You gun to When you goon sprayed up, bet this bitch won't get him Bet you, you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?